Jobboot met het NOS Journaal. Ex-IMF-topman is trouwens door een kamermeisje in een hotel beschuldigd van verkrachting. Maar haar betrouwbaarheid is door de advocaten van Strauss-Kaan in twijfel getrokken. De 62-jarige oud-topman zat sinds 20 mei in een huis in Manhattan. Hij kreeg permanente camerabewaking en een enkelband om. De rechter heeft nu besloten dat hij, op, dat hij zijn borg terugkrijgt, maar dat hij wel ter beschikking van justitie moet blijven. Prins Albert van Monaco is voor de wet getrouwd met Charlene Whitstock. Het huwelijk wordt morgen pas uitgebreid gevierd. Dan is de kerkelijke inzegening op de binnenplaats van het paleis. Prins Albert en de Zuid-Afrikaanse Whitstock zijn sinds 2006 samen. Ze ontmoeten elkaar in 2000 in Monaco bij een zwemwedstrijd waar Whitstock aan meedeed. Prins Albert heeft uit verschillende verhoudingen al zeker twee kinderen, maar het is de eerste keer dat hij trouwt. De overdrachtsbelasting gaat van 6 naar 2 procent. Zoals verwacht heeft het kabinet daar een besluit over genomen. De maatregel geldt voor een jaar. De verlaging die de stagnerende woningmarkt uit het slop moet halen geldt met terugwerkende kracht vanaf 15 juni. De maatregel kost 1,2 miljard euro. Dat wordt deels betaald door een bankenbelasting. Verder wordt de spaarloonregeling versoberd. Studenten kunnen in de toekomst niet zomaar binnenkomen in het hoger onderwijs, want dat is een verspilling van geld. Dat zegt staatssecretaris Zijlstra in een toelichting op de kabinetsplannen voor universiteiten en hogescholen. Studenten moeten in motivatiegesprekken en met hun cijferlijst aantonen dat ze geschikt zijn voor de studie. Novak Djokovic heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van Wimbledon. De Serviër won in vier sets van Joe Wilfried Tsonga uit Frankrijk. In de finale speelt Djokovic tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Rafael Nadal en Andy Murray. Het weer vanavond trekken de laatste buien weg naar het oosten. Vanuit het westen klaart het op. Morgen zwaar bewolkt en vrijwel overal droog. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Juna. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staat nog 120 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Dorp 6 kilometer. Op de A10 de ring west richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 4 kilometer. A10 de andere kant op tussen Oud-Zuid en knooppunt Watergaasmeer 6 kilometer na een aanrijding. Ook een aanrijding op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Zevenhuizen en knooppunt Gouwen 5 kilometer. Verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. A13 Den Haag Rotterdam. Tussen Delft-Noord en Af afrit Berkenrode reis 7. A15 Gorkum-Rotterdam bij Sliedrecht-West 5 kilometer.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 Nou, ik moet zeggen, na dit nummertje voel ik me ook wel weer goed. Ja? Ja. Dat is namelijk uh, van mijn grote vriend. Michael Bublé. Feeling good. En het is, eh, ik vind dit echt een van de... Zo niet het beste nummer ooit. Gewoon. Het is echt zo... Zoveel lekker muziek met zoveel lekkere band erachter en noem het ik, allemaal. Ik vond Live Technicolor van Goldplay beter, die ervoor was. Ik vond het, dat vind ik ja, zo'n ik, nummer. Dit is voor mij een duivelse keuze, want ik vind het allebei goed. Alleen ik vind dit, ja, dat is toch net niet beter. En daarvoor eh, ook nog een One Republic met A Secrets. Ja, die hoor je dus voor het journaal. Um, we gaan zo ik eventjes uh, naar, Every Teardrop is a Waterfall luister Ja. En ik ben eh, voornemens, om het zo maar te zeggen, om daarna meteen Viva la Vida te knallen. Waarom niet? Waarom niet? Waarom? Nee, twee keer gold achter elkaar. Het is een beetje illegaal volgens mijn eigen regels. Maar we hebben iets veel meer nummers van Coldplay, dus die spelen even weg. En um, daarna na Viva La Vida hebben wij um, Leo Driessen aan de telefoon, als het goed is. Maar eh, eerst gaan we luisteren naar de allernieuwste single. Wat weer een oude single is van het nieuwste album van Goldplay. Want ze hebben alweer een nieuwe single, die hebben we al gedraaid als Major en Minus. Ja. En gaan we luisteren naar Every Teardrop is a Waterfall. Van Goldplay. shut the dat was Viva La Vida van uh, Coldplay. Toch ook wel weer een heel lekker nummertje. Klopt. Jij zei net tegen mij, ik heb niks met de Tour de France. Dat is voor mij vloeken in de kerk om het zomaar plastisch uit te drukken namelijk. Nou, vertel. Nou, ik heb wel heel veel met de Tour. Ik ben Tour verslaafd. Vanavond hebben we trouwens weer een nieuw programma over de Tour ook natuurlijk. Namelijk eh, met eh, Johan Derksen en... Wilfred Gené? Ja. Daar kijk we wel naar uit, dat het is een beetje VI-achtig, denk ik. Ja. Het zou niks verbazen als het een beetje dezelfde stijl is. Um, ja, uh, ik eh, denk wel dat, uh, dat het een goed succes gaat worden. En um, we gaan even tussendoor. Ik ben heel snel omdat er het een en ander qua interviews nu even misloopt. Ja. Omdat we niemand te pakken krijgen, maar dat komt ook wel allemaal weer goed. Gaan we heel even snel naar eh, een video luisteren van een Telegraaf-verslaggever. Ja. Die eh, niet speciaal voor ons, maar voor de Telegraaf-site eventjes eh, in zijn woordje doet over Robert Gezink. En Robert Gezink is natuurlijk de Nederlandse tourfavoriet. Kijk, komt ie. De Tour de France gaat weer van start. Hans Ruggenberg en Raymond Kerkhoffs volgen de tourcaravaan drie weken lang namens de Telegraaf. Raymond, de eerste etappe. Wie geef jij de meeste kans? We hebben dit jaar geen proloog waarmee we de Tour starten. Dus dat betekent eh, ten opzichte van de laatste jaren tot niet van Fabian Cancellara de eerste gele trui gaat dragen. Het is gewoon een rit in lijn. Maar eh, de laatste twee kilometer gaan behoorlijk op En iedereen spreekt hier tot dat het een typische aankomst is voor Philippe Gilbert. En op het ogenblik, overal waar hij start, wint hij ook. Dus hij is absoluut de grote favoriet voor de eerste dag. Raymond, gisteren bij de persconferentie werd Contador nogal uitgejouwd. Het is eigenlijk een beetje pijnlijk, hè? Ik vind het onterecht. Volgens de regels is Contador hier startgerechtigd. Hij doet niks verkeerd. Hij is vrijgesproken door de Spaanse wielerbond. Alleen is er een hoge beroep aangetekend eh, door instanties eh, op die uitslag. Maar in de tussentijd is hij eh, vrij om te rijden. En ik vind dat het publiek dat ook moet accepteren. Dan kunnen ze Contador wel uitjouwen, maar is die niet toch gewoon de favoriet voor, voor de Tourzegen? Uh, Albert Contador heeft al de Ronde van Italië gewonnen hele zware ronde van Italië. En dat is toch altijd de vraag, hoe gaat hij zo'n grote ronde verteren? Hij is drievoudig toerwinnaar, dat geeft aan dat hij op het ogenblik wel de beste renner is. Maar eh, Smek kritiseert zeker een eh, hele zware concurrent. Maar wat we allemaal willen weten, Raymond, is eh, Robert Geesing. Gaat hij nou eigenlijk een, een rol van betekenis spelen? Robert Geesing is zeker een podiumkandidaat. Dat is ook het doel waarvoor hij zelf gaat. Eh, alleen gaf hij zelf aan dat uh, eh, Alberto Contador en Andy Slack vorig jaar een zodanig eh, boven de rest uitstaken dat hij denkt dat dat gat nog niet te dichten is. Maar met 7, 8 renners gaat hij wel meedoen om de derde plek, daar ben ik zeker. Ja, en dat was een stukje van de Telegraaf, waar ze dankbaar, erg dankbaar voor zijn. Dat ging natuurlijk over de Tour de France, de kans van Robert Gezink en ja, Andy Slack en Alberto Contador hebben eh, onze eigen Robert Gezing getipt als toerwinnaar. Ja. Nou denk ik persoonlijk dat dat nog wel iets te hoog gegrepen is voor hem, maar ja. Je weet het niet, je, je, weet het nooit. Je weet het nooit. Een bergetap op de Alpe d'Huez, hij fiets weg en klaar is Kees. Precies. Laatste, laatste rit voor eh, de Champs-Élysées. Champs-Élysées. Ja, ik verspreek hem weer. Ja, oud Mm -hmm. Ja, ik ben echt oud, oud... Wat zei je nou net? Oud, oud Je kan Champs-Élysées niet eens uitspreken. Champs-Élysées. Oui, oui, oui. La vache Oftewel, de lachende koe. Um, wij gaan luisteren naar eh, een nummer voor eh, niet de minister-president van Nederland, niet Barack Obama van Amerika, maar wel George Bush. We gaan luisteren naar Dear Mr. President van mevrouw Pink. Die een roze houdt, denk ik, want ze heet Pink. Dear Mr. President Take a walk with me. Take a walk with me. Let's pretend we're just two people and you're not better than me. I'd like to ask you some questions if we can speak honestly. What do you feel? when you see all the homeless on the street? Who do you pray for at night before you go to sleep? What do you feel when you look in the mirror? Are you proud? How do you sleep while the rest of us cry? no chance to say goodbye accident where you were she gave take a walk with me? Dear Mr. President van Pink. Daarvoor Coldplay met Viva la Vida en Coldplay met Every Drop is a Waterfall. Inderdaad. Nou, snap ik wel waarom uh, Dear Mr. President niet wil lopen met iemand met roze haar, want dan loop je gewoon voor schut. Lijkt mij. Maar goed, dat is een understatement. Ehm, wij krijgen Leo Driesen niet te pakken. Helaas, helaas, helaas. We hadden het leuk gevonden om hem eh, te interviewen. Ja. Dan heb ik nog wel leuk nieuws voor de komende uitzendingen. Uh, waarschijnlijk Leo Driessen volgende week over de Tour. Ja. Ehm, dan hebben we nog ehm, volgende week Jan Slachter. Ja. De baas van Omroep Max. Ja, wij zijn ook van de ouderen. En ehm, ja, wie hebben we nog meer? We hebben binnenkort ook, als het goed is, Nicky Terpstra. Hij rijdt de Tour de France. Die hebben we ook geregeld. En Michael Bogert. Kijk, en Michael dat Bogert, die, die, kennen we allemaal wel. Oud wielrenner. Ja, en uh, Levchenko hebben we nog. En uh, noem het allemaal maar op. We hebben eigenlijk best nog wel veel mensen. We hebben nog een lijstje staan die, ja. uh, die eraan komt. We hebben een hele drukke zomervakantie. Zeker. En aangezien ik jou uh, gisteren, eergisteren, die dag daarvoor, die dag daarvoor en die dag daar weer voor nog niet heb gezien, heb ik nu Haven't Met You Yet van Michael Bublé. Bublé. Bublé. Dat Haha. Oui, Haha.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 So I know that it'll all turn up And you'll make me work so we can work to work it out And I promise you, kid i get so much more than I get mm I just haven't met you yet on odd And I'll work to work it out Promise you kid I'll give more than I get than I just I haven't met you yet Oh, promise you can To give so much more stuck in reverse, and the tears come streaming down your face when you lose something you can't. Fix you. Ja, dat was ja. Tegen dit nummer is gewoon niks opgewassen. Fake You van Coldplay. Heerlijk. Daarvoor hoorde je de, van eh, de Doors, geloof ik, uh, Been Down So Long. En daarvoor hoorde je Haven't Met You Yet van Michael Bublé. En eh, wat, oh, ik vind het echt, dit nummer, dat er allemaal gewoon op mijn bruiloft, op mijn begrafenis, op elke vraagspartij mag gewoon gedraaid worden. Want dat is toch echt een bizar goed nummer. Dat Dit is een topper. Deze maakt kans om nummer 111 te worden bij ons. Zeker. We gaan als het goed is zo even luisteren naar Jimi Hendrix met Hands Up ik Die kent het niet. Daarna hoor je boom, boom, pow. wie is het dan eigenlijk? Rory Geller. Oef. Rory Geller. Rory Geller, wie kent hem niet? Dat bedoel ik. Ik ken hem niet, dus dat is kom maar. Ehm, daarna hoor je boom, boom, pow. Nou, ah, ook wel een lekker nummertje. Van de Black Eyed Peas. En daarna hoor je nog eventjes de Scientist van Goldplay. En Goldplay, ja, sorry. Ik hou van ze. Geen homo maar ik vind ze wel goed. Dat is erg goed, Sas. Vind jij ze ook goed? Cliff een eh, hartstikke toppertje. Ben je al wakker? Ik ben heel erg wakker. Dan gaan we nu luisteren naar Hands Up. Hands Up! Nou, dat is up. Terwijl eh, op het centercourt uh, Nadal tegen Murray speelt. Nadal staat 0-1 achter en ja, toch wel even een mooi momentje voor mij. Ja, vind het mooi. Ja. Wist je dat eh, bij de bouw van het uh, cent tekort, dat ze voor het dak in eerste instantie een cent tekort kwamen? En nee, dat, ze dat, nee, dat hebben ze dan later opgebouwd. Ze kwamen dus een cent tekort. Wat toepasselijk. Oh. Ongelooflijk hè? Ja. Die woordgrappen van tegenwoordig van mij. Ik gooi microfoon 3 trouwens ook even open, gezellig. Maar ze zeggen niks, dus het is minder gezellig. Dat uh, maakt niet uit. <laughs> Gijs, nog wat zeggen? Jij bent, wacht, jij met een, ga eens naar de microfoon toe. Ja, ga maar, hij staat even uit. Ja. Jij bent dus een eh, best wel groot Tour de France volger, samen met mij. Ja, redelijk. Wij kijken redelijk veel. Niet alles, maar wel veel. Um, kijk jij ernaar uit? Morgen het begin. Met een etappe, een berg op finish. Nou, ik weet niet. Sprint vind ik altijd leuk. Ja, en bergetappes. Echte bergetappes. Ja. Maar ik, ik vind echt... Hoe heet die man ook weer? Die eh, Kevin Cavendish toch? Die, die is toch wel goed? Ja, dit jaar niet echt. Niet? Niet echt. Ik vind hem echt goed in sprints. Ja, hij is, hij, is normaal... Hij snel die kerel. Normaal is hij echt goed, maar dit jaar is hij nou niet echt dat je zegt... hij is eh, niet in opvoer. Nee, hij is alleen aan het eind van een rit. Ja, dat is waar. Hij moet meeblijven in het peloton en dan moeten ze niet weg. Ja, en dat kan in deze, deze Tour de France al eh, heel moeilijk worden, want er zitten heel veel bergen en heel veel etappes die boven eindigen. En dat is bijvoorbeeld in, eh, nou, in het voordeel van de renners Philippe Gilbert. Ja. Die heeft eh, bijvoorbeeld de Amsterdam Gold Race gewonnen en noem maar allemaal op. Die, die is echt goed bezig, staat volgens mij ook nummer 1 in het Pro Tour klassement. En dat wil niets anders zeggen als het klassement der wielrenners. Want ook daar is een klassement voor. Ja. Um, zondag, meteen de dag daarna, hebben we een ploegentijdrit. Ja. En ja, uh, eh, Rabobank staat de kans groot in. Eh, ze gokken op een vijfde plek. En natuurlijk hebben we ook nog een andere Nederlandse ploeg uh, eh, vakantielijn. Met bijvoorbeeld een best wel redelijke renner, namelijk Johnny Hoogland. Dus we gaan ik het ben zien. benieuwd. We, zien. we houden jullie de komende weken op de, tour op de hoogte elke vrijdag. probeer elke week een wielrenner te interviewen. Of iemand van het wielrennen. Of iemand die iets met het wielrennen te maken heeft. Natuurlijk hebben we ook weer morgen de avondetappe. En hebben we vanavond, 1 juni, om half negen op RTL 7 Tour de Jour. Met Wilfred Gené en Johan Derksen. Ik kijk er wel naar uit. Waarschijnlijk kan ik het niet zien, maar ik kijk er toch naar uit.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 I got that boom boom boom. That future boom boom. that spaceship. When, when I step inside the room, them girls go eight eight. Mm. Y'all stuck on super eight eight. That low fi stupid eight bit. I'm on that HD flat.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 People in the place. If you wanna get down, put your ja, terug naar de start. En dit is eh, een deel van de Scientist. We laten hem even afspelen aan het eind. En eh, ja, tot het eind. Maar we gaan even stemmen. Want eh, zoals iedereen weet is dit dus de speciale aflevering. ja, en gaan we kijken naar welke band slash artiest het beste is. En ja, die kiezen en het beste nummer. Dat hoeft niet van hetzelfde te zijn, laat ik het nogmaals herhalen. Ehm, we beginnen bij Niels. Welke kies jij? Nou, mijn... Eh, Als beste band, laten we daarbij beste beginnen. Beste band? Gold, Goldplay. Eh, Goldplay die je nu hoort. Ja. Gijs, beste band. Uh, Coldplay. Sam? Ik zeg The Doors. The Doors. ik zeg Goldplay. Ja. Met verven. Goldplay is gewoon, ja, mijn favoriete band. Ja, en welk nummer, Cream? Oh, dit is moeilijk. Um, laat ik gek doen. Ik heb gezegd dat ik Feeling Good van Michael Bublé wel erg goed vond. Ja. Maar ja, ik heb toch wel weer een nummertje lang niet gehoord. En het is live in Technicolor 2. Dat is gewoon zo geniaal gemaakt. De clip ervan is geniaal. Ik ga voor live in Technicolor 2. Ik ook. Jij ook? Ja. Gijs. Ja, ik, ik, doe ook mijn eigenlijk. Ook live in Technicolor 2. Dan is het bijna niet meer spannend. Waar ga jij voor? I've been down so Van? De Doors. Van de Doors. Voel je... Eh, ik voel me een beetje buitengesloten. De underdog. <laughs> De underdog. Net als eh, nou, eh, Rafael Nadal. Die staat 2-1 eh, in sets achter. 30-30 in, in de game is het nu. En Murray staat natuurlijk nog voor. Dat betekent eigenlijk dat wij zo even gaan afsluiten met de... Met de winnaar, hè? Met Goalplay, de beste band, met het beste liedje meteen. Daarom gaan we nu even dus de Scientist afbreken. En dat doen we met één uh, verme Kijk. Techniek, Staat we voor niks, zou zeggen. En eh, ja, wij zijn dan volgende week weer met Jan Slachter, de omroepbaas van Max. Ja. Wordt gezellig. We gaan het hebben over bejaarden. En over wat hun daarvoor doen. Ja. En over Koffietijd en Koffiemax. Dat zijn uh, ja, tweezelfde programma's. En eh, hij heeft besloten om dat ene programma toch maar te verschuiven. Vanwege het andere programma van RTL. En dan gaan we nu luisteren naar... zeg jij het maar. Ja, Goldblum met Live and Technicolor. En dan zeggen wij tot volgende week. En bedankt voor het luisteren. Ja, en de gast ook bedankt.